De 30-jarige Amerikaan van Pakistaanse afkomst heeft verklaard dat hij geen handlangers had en ook geen banden heeft met Pakistaanse terreurgroeperingen. Gisteravond werd de verdachte Faisal Shahzad opgepakt in een luchthaven in New York. Hij is de eigenaar van de auto die zaterdag vol met explosieve stoffen werd aangetroffen op Times Square. De Duitse banken zijn bereid bij te dragen aan de noodkredieten voor Griekenland. Dat heeft de Duitse minister van Financiën Schäuble gezegd na overleg met de banken. Verder zullen de banken bestaande leningen handhaven. Hoe hoog de bijdrage van de banken is, is nog niet bekend. Topman Akkerman van Deutsche Bank zegt dat ook andere banken in Europa bereid zijn Griekenland te helpen. En dat ze daarmee laten zien dat ze achter het opgestelde reddingsplan staan. Eurocommissaris Kroes wil dat alle EU-landen het e-call-systeem verplicht stellen. Daarmee bellen auto's na een ongeluk zelf met 112. Het systeem zou jaarlijks naar schatting 2500 verkeersdoden in de EU voorkomen. Nederland en 19 andere lidstaten hebben gezegd dat ze aan het systeem meewerken. Het apparaat in de auto kost ongeveer 100 euro. En Kroes spoort nu de zeven EU-lidstaten aan die nog geen medewerking hebben beloofd om ook mee te doen. Nijmegen vindt het niet wenselijk dat voetbalclub Kwik 88 een quotum instelt voor allochtonen. Dat heeft de wethouder herhaald in een gesprek vanochtend met het bestuur van de club. Die wil een limiet stellen omdat 80% van de leden van de club van buitenlandse afkomst is. En volgens het bestuur zijn er daardoor te weinig vrijwilligers en voelen autochtonen zich er steeds minder thuis. De gemeente wil graag meedenken over een oplossing. Het weer, op de meeste plaatsen zon en wolkenvelden, alleen in het noordwesten een enkele bui. Het is 8 tot 12 graden. Morgen eerst overwegend bewolkt, in de loop van de middag...